Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Bedrijven bereiden zich voor op economisch zwaardere tijden. Dat zegt uitzendbureau Randstad. Ze horen om zich heen onder meer dat er veel reorganisatieplannen worden gemaakt. Die zijn nu nog niet nodig, want de economie draait best prima. Maar dat kan snel omslaan, zegt verslaggever Nick Wouters. Iedereen merkt natuurlijk dat er onrust is. Dat zie je op de beurs, dat zie je als je kijkt naar het nieuws over eh, de handelsoorlogen, handelsoorlog die bezig is. En dat dat weer gevolgen kan hebben voor bedrijven die eh, internationaal handelen. En dus zijn ze wel allemaal plannen aan het maken van wat als de economische groei gaat tegenvallen. Wat als er wel eh, het minder gaat met de economie wat kunnen we dan gaan doen? Bedrijven komen daarom bijvoorbeeld nu al met een vacaturestop... om te voorkomen dat ze straks allemaal mensen moeten lozen... die ze nog maar kort in dienst hebben. Bij een Russische droneaanval op een stad in het midden van Oekraïne... zijn minstens 9 doden en 30 gewonden gevallen. Volgens de gouverneur werd een bus geraakt... waar mensen in zaten die op weg naar hun werk waren. Ook in andere Oekraïnse steden waren vannacht droneaanvallen. Een salarisverhoging voor leraren op scholen in achterstandswijken... heeft niet geholpen om het lerarentekort daartegen te gaan docenten kregen twee jaar lang 7% meer loon op middelbare scholen en 8% op basisscholen. Het idee was dat ze daardoor extra uren zouden maken of eerder voor die achterstandsscholen zouden kiezen. Maar dat gebeurde niet, zegt het Centraal Planbureau. Mogelijk omdat de regeling maar tijdelijk was. En de producer achter deze Queen Classic is overleden. Is this the real life? Is this just fantasy? It's just a from a Thomas Baker was de producer van de eerste vier albums van Queen... met daarop dus ook Bohemian Rhapsody. Hij zei later dat het nummer een succesvolle grap was... en dat hij niet had gedacht dat het zo populair zou worden en blijven. Roy Thomas Baker was 78 jaar. Krijg je het weer nog best wat opklaringen met zon, maar ook grijs en later vanuit het zuiden regen. Vanmiddag zijn er pittige buien met mogelijk ook onweer.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 Thank you for being a friend. If it's a car you lack, I'd surely buy you a Cadillac. Whatever you need, anytime you stand up and take a bow for being a friend. I wanna thank you. Thank you for being a friend. I wanna thank you. Let me tell you about a friend. I wanna thank you. Dank u luisteraars dat u een vriend bent van Duifzaag de Week door. Thank you for being a friend. Het was uh, Andrew Gold. Thank you for being a friend. En dan even naar de Masked Singer. En dit is... Uh, Judy gemaskerd. Judy in the skies. Well, that's what you are. in the Skies. De volgende, luisteraars, draag ik op aan de mensen die problemen hebben met hun partner... en waarvan ze zeggen van ja, je bent het gevoel van de liefde een beetje kwijtgeraakt. You've lost that loving feeling, maar dan niet van eh, die brothers uit eh, de jaren 60, maar uh, van Helen Oates. You never close your your lips And there's no tenderness like before in your fingertips You're trying hard not to show it But baby prachtig nummer. You Lost That Love and Feeling. Volgens mij van de Walker Brothers. Het kunnen ook wel de Righteous Brothers geweest zijn. Dat ben ik even kwijt, luisteraars. Neem me niet kwalijk. Don't take me kwalijk. But eh, het was een mooi nummer.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 Lady Gaga samen met eh, Bradley. Bradley, nog wat. Uh, eh, dit moet ik even de achternaam opzoeken. Dat ben ik even, ben ik even vergeten. Alzheimer light, zeg ik maar altijd maar. Eh, we gaan genieten van Hans de Boy.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 Als ze tegen mij aan een zacht versleten jeans aan. Zij houdt van mij en ik hou haar vast. Dan weet ik Hans de Boy. Ik heb hem eh, niet zo lang geleden ontmoet in de studio van de Analogues in de Waardepolder in Haarlem. Waar hij een nieuw eh, liedje opnam, waar ik overigens nog niet eh, de, de track van heb gehoord op de radio. Ik weet niet of dat liedje überhaupt is uitgebracht. Ik weet ook niet meer hoe het heet. Maar in ieder geval de, de man die met Lady Gaga zojuist zong is natuurlijk Bradley, Bradley, Bradley. Nou, ben ik weer zijn naam, dat is niet te geloven dit, hè? Bradley, Bradley, Bradley. Hoe heette die Bradley nou ook weer, verdomme? Moet ik even kijken op, eh, op Wikipedia. Bradley. Ik ben hem aan het intikken, luisteraars. Bradley, The Star is Born. Zo heette de film. En eh, Bradley, die heette Bradley Cooper. hè, he. Niet Tommy Cooper, maar Bradley Cooper. Jongen duif, je mag toch wel een beetje vlotter worden, jongen. In ieder geval bent u aan het luisteren naar de radio. Dat is maar goed ook, want straks komt er weer cabaret voorbij... bij Duifstaag de Week Door. Dit zijn de chorus. It's late at night. I leave my bed and I try to dress The Course, Listen to the Radio. Dus half twaalf, tijd voor cabaret. Goed kou, hè? Dat je eten gelijkmatig in je bloed komt. Weet je wat belangrijk is als man zijnde? Heel belangrijk is verstandig eten. Drink jij veel? Drinken? Nou, niet, niet, niet overdreven veel. Ik bedoel, ik drink nooit meer dan ik eet. Oh, En alleen puur natuur. Dus bier en jenever en anders niks. En goed kauwen, hè, dat is belangrijk. Goed kauwen. Hè, dat, dat je eten gelijkmatig in je bloed komt. Goed kauwen is je halve eten. En smiddags een paar sherry natuurlijk, maar dat drink ik voor de gezelligheid, dus dat telt niet. Kijk, eten is geen kunst. We kennen we allemaal wel eten. Maar verantwoord eten. Maar om nou te zeggen wat ik drink, nee. En roken, hè? Roken, bewust roken. Dat je nooit maar een beetje voor de katse kont zit weg te paffen, hè? Rook jij? Nou, niet overdreven. alleen filtersigaretten. Oh, hoeveel? Ja. Nou, nog geen drie pakjes per dag. Zo? Zo. Nee, kijk, menthol. Oh, menthol. Alleen menthol filtersigaretten. Dus om nou te zeggen dat ik rook, nee. En, eh... en kieren, hoe staat het daarmee? Hé, kieren? Ja, wippen. Oh, wippen! Ja. ja. ga, ga, jij, ga, jij, ga jij nog eh, een beetje behoorlijk van Bil? Nou, nee, niet overdreven dat je zegt, nee. Maar, maar, eh, maar door de bank? Nee, gewoon in bed. Nee? Nee, maar ik bedoel, wat is, eh, wat is jouw, wat is jouw moyenne qua kieren? Wat, wat, wat, wat, wat sop jij nou gemiddeld? Nou, ik bedoel, niet elke maand natuurlijk. Dan heb ik er ook wel eens een kwartaal bij. Nou, dat ik vier, vijf keer eh, de oudste beweging der wereld maak, zou ik maar zeggen. Nee, eerlijk? Ja, net zo makkelijk. Wat weinig, joh. Weet je hoe vaak ik eh, kan Nee? Elke nacht. Hé? Elke nacht. Als je wil kun je mij elke nacht zien palen. Zo. Elke nacht. Elke nacht van Wippenstein, zeg. Hey. Nou, dan zouden ze mee eh, na een jaartje ons op de stoeprand kunnen zetten. Nee, dat is een kwestie van verantwoord eten, bewust roken, kleine slokjes drinken... en vooral goed kalen dat je eten gelijkmatig in je bloed komt. Maar heb jij daar dan eh, problemen mee met pompen? Nee, verder niks. Niks, geen klachten of zo. Nee, dan moet je het even zeggen. Want dat is het mooie van de tijd waarin wij en al leven. Dat je daar, eh, ja, dan kun je vrijer over spreken met elkaar, hè? Nee, maar dat wil ik jou dan vragen. Krijg jij er nou nooit genoeg van, zo langzamerhand? Genoeg waarvan? Nou ja, van elke nacht een, eh, een punt om op te zetten. hè? Hier hoor hem. Man is toch het mooiste wat er is, ketsen. Hè? Wat, wat is er nou lekkerder dan uh, op sap te zetten, hè? Ja. ja, hoor hem. Nou, nee, ik, kijk... Genoeg van. Nooit genoeg van. Het is wel een hoop gedoe, vind ik. Is er wel pap van? Af en toe vind ik het een hoop gedoe. Hoezo gedoe? Nou ja, voordat eh, de voorstelling kan beginnen. Welke voorstelling? Oh, de oudste voorstelling der wereld dus. Ik een hoop gedoe, hè. Kijk, ik krijg hem wel omhoog. Ja? Maar om hem nou omhoog te halen, dat vind ik zo'n gedoe. Dat vind ik een gedoe, man. Oh. Ja. Bij mij hoor, Ja, ja, nee, wacht even, wacht even, wacht even. Dus jij hebt eh, trek om te flappen? Ja. En dan kruip je de lucht in? Ja. Maar voordat jij in de suikerpot hebt kunnen roeren, gaat hij er plat. Precies. Oh ja. Ja, Dan nou, dus duik ik dan maar weer in de leesportefeuille. Ja, nee. Nee, maar dan zit jij waarschijnlijk in een poreuze cirkel. Zou jij denken? Ja, ja, ja. Dat is waarschijnlijk eh, psychisch. Waarschijnlijk psychisch. Wat hebt heeft mijn jonge heer nou met psychisch te maken? Fysiek is altijd psychisch. Oh? Je eet te veel zonder goed te kouwen, hè? dus wordt niet gelijkmatig opgenomen in je bloed. Je rookt te veel en je drinkt te veel. Daardoor ken je niet regelmatig de roompotje pijlen. Daardoor schiet jij weer in de stress. Je gaat nog meer roken en drinken. Je kat van de zenuwen helemaal niet meer. Je slikt de hele rotzooi gewoon zo door. Je vrouw komt steeds meer tekort. Op een goede dag kom jij onverwachts thuis. Je vrouw legt in bed. Jij doet de klerenkast open. En dan staat zo'n vibrator. <laughs> zo'n vibrator, jongen. Een vibrator, wat is dat? Eh, dat is een elektrische melkboer. <laughs> maar eh, ik, wil, ik wil je graag erbij helpen. Luister, luister, luister. Zit er geen panorama aan die leesportefeuille? Ja, zit een panorama en de nieuwe revue en de boemte illustreerte. Zit er ook in. Nou, dat zijn 80 titels per week, man. Ja, maar wat moet ik nou met papieren joekels? Kijken, kijken, kijken en de rest erbij denken. Ja, je moet er wat voor doen als je hem omhoog wil houden. Voor niks gaat alleen de zon op. Hebben jullie een nachtkastje? Ja, twee van Palisanda. Nou, als jij je eh, vrouw nou van plan zijn om uh, doktertje te gaan spelen... dan heb jij achter de hoofd de panorama en de nieuwe revue... en de Boente illustreert door opengeslagen op de bladzijde bij de grootste prammen hangen. Dat heet stimulatio in de seks. Vroeger was dat heel onbeleefd tegenover je vrouw. Maar tegenwoordig mag dat van de FIFA. Nee, wacht even. Wacht even, wacht even, wacht even. En het is hartstikke donker. Hoe kan ik dat dan zien, al, dat hart voor de deur? Hé? Hartstikke donker, waar is het hartstikke donker? Nou, in mijn slaapkamer natuurlijk. Nou, dan doe je toch eerst een licht aan voordat je er een vee geeft? Ja, maar dan ziet ze me toch? Oh, en? Ja, dan krijg ik hem helemaal niet meer omhoog. Dan koken de piepers meteen droog. Ja, hier. Die legt de bonken in het donker. 1977. Legt er een met een licht uit te rol deze in Nederland in 1977. Je hebt toch wel een bedlampie? Ja, voor de leesportefeuille door te nemen. Als je nou eens begint met daar een rode zakdoek overheen te hangen. En als je dan weer een trek krijgt en een partijtje kunstbiljachten... dan heb je die zaai met je rood lichtje. Begrijp je wel, met een bedlampie. Wat heb ze dan aan je vrouw in bed? Nou, eh, onderjurk, pyjama eroverheen, duster en dan de nachtstola. Weet je wel, zo'n zelfgebreide nachtcape voor in bed. Nou, dan moet jij die leesportefeuille nog eens helemaal op je gemak doorbladeren. Ja. Tot jij een advertentie tegenkomt van seksverzendhuis Pigalle in Maasluis. Oh jee, dat, dat, zijn toch niet die broekjes zonder kruis, hè? Dat zijn fantasiesnips, opwekkende BH's. Oh nee, oh nee, nee, geen ondergoed met gaten. Nee, nee, ik weet niet, vind ik of er iets geamputeerd is. Weet je wel? Of wie met een gewonde milva legt te knallen. Nee, Nee, nee, joh, luister nou. Want je kent er veel vrijer over praten tegenwoordig, dus maak er dan ook gebruik van over die dingen. Je komt toch wel? Waar? Aan je gerief. Nee, kijk, dat is het nou. Kijk, ik kijk. Kijk, ik kom een heel in. Ja. Maar net voordat ik ga schieten... Ja. Dan wordt hij weer maatje pink en dan kan ik niet komen. Dus Vlak voordat de brandweer uitdrukt. hangt bij jou de slappe was weer voor de deur. Ja, ja precies. Kijk, dan schiet er bij ineens van alles door me heen, weet je wel. Eh, dat ik de vakantiefoto's nog moet inplakken. Eh, dat ik de wagen moet wassen. Eh, dat ik nog een lepelrekkie in de keuken moet ophangen. Ja, dus dan denk ik, ja, wat zal ik nou toch meer moe gaan maken, hè? Alle gedoe kost je een hele doos Kleenex en je wordt er toch niet wijzer van. Hé? is het dan? Dus, dus, je denkt, wat leg ik hier eigenlijk te doen? Ja, eigenlijk wel. Dan heb jij nog nooit de orgaskraan helemaal opengedraaid. Als, als ze mij mijn gang lieten gaan, jongen, dan zouden ze elke week het plafond opnieuw moeten witten. Ja hoor, net zo makkelijk. Nee, ik weet niet. Ik vind het, ik, ik vind het zo'n gedoe. Alleen voor een beetje jeuk aan je snikkel en één vingerhoedje sterfsel. Ik weet niet. Zo'n gedoe. Eén vingerhoedje? Ja, nee, dat is nou een kwestie van goed eten. Goed je eten komen dat het gelijkmatig in je bloed komt. En dan neem ik elke avond een liter Bulgaarse yoghurt toe. Jongen, nou, ik zou je vertellen, wij wonen driehoog, hè? Als ik met die winterpijn van mijn op het moment supreme voor het open raam zou gaan staan... Ja. en ik zal richten... Ja. dan spuit ik een volwassen vent zo van zijn brommen. volwassen vent spuit dan in één keer van zijn brommer. Zo. Echt waar. Kwestie van goed kouwen. je eten regelmatig. Nou, eerlijk waar, eerlijk waar. Ja, en nou, en dat dan acht keer achter elkaar. Net zo makkelijk. Acht keer? Ja, vroeger toen we vrije jongen waren... toen wou ik nog wel eens een tweede boom opzetten. Maar ja, daar zaten dan altijd twee of drie weken tussen. Nou wel. En wat ik van allemaal zie als ik door mijn remmen schiet. Ja. Cirkels, sterren, vuurwerk, bellen. Stromende bergbeken gevulde koeken. Bliksem, lammetjes, blauwe zwaailichten. Mooi, mooi. Als ik daar alleen maar aan denk, dan krijg ik de plek al zo tent in mijn broek. Liggen! Gaat liggen. Nee. Af, af. Nee. Ik ben, al, ik ben al bijna 40, maar eh, het is mooi geweest hoor. Bij mij zullen ze de grote Piet nooit meer uit de broek krijgen. Ach ja, zo levert iedereen zijn eigen persoonlijke bijdrage aan de energiecrisis, nietwaar? Beetje sparen. Zoals ze zeggen, nou. ik ga door tot ik hartstikke dood ben. Ja. En als je al mijn erecties achter elkaar zal leggen... Nou, ik wil niet veel zeggen... maar dan kom je toch nou al van Den Haag tot anders de Scheventoren van Pisa en dan kan je er ook nog recht mee overeind krijgen. Zo. Acht, net zo makkelijk. Ja. Zo. Zou je niet geloven? Oh ja, hey. Goed dat ik je nou spreek. Je bent eh, heel wat anders nou, hoor. Je bent eh, lichamelijk dus nogal goed uh, thuis in de mens. Dat is Nou heb ik heel wat anders, hoor. Nou heb ik hier, hè. Hey, hier. Hier. Op de kruin, hè. En hoe vaak ik mijn hoofd ook was, hè. Daar heb ik altijd last van roos. Hier, alleen hier. Ja, ik eigenlijk een, een plaatselijke sneeuwbui. Heel smerig wat. Nou, weet jij daar nou niks op? Eh, dat weet ik wel, maar dat is een beetje een vies praatje. Oh. Kun je moeilijk zo een plan publiek kwijt. Nou, kennen we dan niet even ergens heen? Eh, nou, ga dan even mee naar Café de Sport, want dan zal ik jou als haven uitleggen hoe het zit met die roos. Oké, goed. Koos! Kun je even bijschrijven? Alles ja? opschrijven, Koos. Oké, okay, ja. Fantastisch. Uh, eh, het waren de, de cliché-mannetjes met eh, ja, de bekende conferentie over eh, vrije, vrije seks. <laughs> Zo moet ik het opschrijven. ik ga even de deur openmaken voor onze web en een leuk plaatje voor u draaien. charm of a woman. You kept the secret of your youth. just a baby in disguise. Young Girl, Get Out of My Mind. Wat, eh, er waren volgens mij de Union Cap. Ken ze verder niet hoor, maar in ieder geval eh, heel gezellige muziek. Uh, dat geldt ook voor de volgende. someone snooping. Hang on, Sloopy, luisteraars. Ik kijk op mijn klokje. Nou, nog maar 11 minuten te gaan. We moeten snel de volgende opstarten. Eh, ik, ik, ga bijna afscheid van u nemen, maar nog niet hoor. We gaan nog even door. Met de casuals, Jasmine komt voorbij. child, so free and so wild, and so full of living. When Jasmine De Casuals met Jasmine. Ja, luisteraars, ik ga afscheid van u nemen. Ik zet hem even op de automaat. Want ik moet om eh, kwart over twaalf weer ergens in Haarlem zijn. Dus ik moet eh, voortmaken. Eh, maar ik, ik, dank u allemaal voor het luisteren. Uh, Duitsdag de week door. Volgende week dinsdag ben ik er weer met... Eh, tussen app en vloed met weer mooie eh, easy listening muziek. En wat vandaag betreft, ik dank u allemaal voor het luisteren natuurlijk. En wat mij betreft een...